9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtspraak hoopt vanaf volgende week weer meer strafzaken te kunnen behandelen. Volgens de Raad voor de Rechtspraak worden alle gerechtsgebouwen klaargemaakt voor een samenleving waar anderhalve meter afstand voorlopig de norm is. Zo wordt er plexiglas geplaatst en kunnen gevangenen via een videoverbinding vanuit de gevangenis de zitting bijwonen. Ook de politie, het Openbaar Ministerie en de reclassering bereiden zich voor op een volgende fase in de coronacrisis. Het kabinet heeft al ruim een maand geleden het dringende advies gekregen... om meer beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen beschikbaar te stellen. Dat kwam van belangenorganisaties en deskundigen die het kabinet adviseren. Toch werden pas afgelopen maandag de schaarse mondkapjes... volgens een nieuwe verdeelsleutel over de verschillende zorgsectoren verdeeld... waardoor ze eerder bij verpleeghuizen terechtkomen. In zeker 900 verpleeghuizen zijn coronabesmettingen vastgesteld. Honderden ouderen zijn aan het virus overleden. Een man uit Rotterdam moet vijf maanden de cel in voor het bijten van een agent begin deze maand. Hij werd gewaarschuwd dat hij met te veel mensen bij elkaar stond, iets wat niet mag vanwege de coronamaatregelen. Toen de man van 29 weigerde weg te gaan, werd hij opgepakt. Tijdens zijn arrestatie beet Rotterdammer de agent naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Een vriend die hem te hulp schoot moet twee maanden de cel in omdat hij een andere agent schopte. Automobilisten met een rijbewijs dat na 16 maart is verlopen... mogen hiermee doorrijden tot 1 juni. Ze blijven met dit rijbewijs verzekerd... en krijgen geen boete als ze worden aangehouden. Vanwege de coronacrisis is het moeilijker om een rijbewijs te verlengen. Daarom heeft het kabinet besloten om de regels iets te versoepelen. Mogelijk wordt de geldigheid van een verlopen rijbewijs nog verlengd tot na 1 juni. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. De temperatuur daalt vannacht naar rond het vriespunt.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 Bounce to the beat, turn it up and let the bass go. Be, be, be, be, be reckless. Be, be, be, be, be reckless. it up and let the bass go. turn it up and let the bass go. turn it up and let the bass go.